maar die is niet geïnformeerd. De NVJ en de hoofdredacteuren noemen het een ontoelaatbare inbreuk op de bronbescherming van journalisten. Ze vinden dat het OM en minister Grapperhaus maatregelen moeten nemen om zo'n uitgeleider in de toekomst te voorkomen. De twee veertigers die met vergiftigingsverschijnselen in een Engels ziekenhuis liggen... hebben hetzelfde zenuwgas binnengekregen als de Russische oudspion Skripal en zijn dochter. De Britse antiterreureenheid heeft bekendgemaakt dat de twee afgelopen zaterdag met Novichok zijn vergiftigd. De plaats Amesbury, waar dit gebeurde, ligt op 13 kilometer van Salisbury, waar vergiftiging van de Skripals plaatsvond. De twee zijn Britten, verder is niets gezegd over hun achtergrond en waarom ze een doelwit zouden kunnen zijn. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In diergaarde Blijdorp is eind vorige maand een kleine panda geboren, maakte de Rotterdamse dierentuin afgelopen dag bekend. Pasgeboren dier, dat ook wel rode panda wordt genoemd, heeft nog geen naam gekregen. De kleine panda is een bedreigde diersoort. Scheidsrechter Björn Kuipers fluit zaterdagmiddag de wedstrijd Engeland-Zweden in de kwartfinales van het WK. Het is de vierde keer dat de 45-jarige Nederlander een wedstrijd op dit WK leidt. Vooral voor zijn optreden bij Brazilië-Costa Rica kreeg Kuipers veel lof, omdat hij een strafschop aan Brazilië introk na het bestuderen van de videobeelden. Het weer, het is droog. Minima liggen vannacht rond 12 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden kans op wolkenvelden.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 We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need. Yeah, come on. All right, we're gonna celebrate one more time.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 One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free.